ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een schok in de Duitse sportwereld. De voormalige topbiatleet Laura Daalmeijer is om het leven gekomen bij een klimongeluk in Pakistan. Ze kwam vast te zitten op 5700 meter hoogte en is geraakt door vallende rotsen. Na haar sportcarrière werd ze berggids in de Alpen. En volgens correspondent Gien Balduk kende ze de gevaren van het bergbeklimmen. Ook niet in de laatste plaats omdat haar ex-vriend drie jaar geleden ook om het leven is gekomen eh, in een lawine. En daarover zei ze daarna ook dat zij ook heel serieus nadenkt over alle gevaren bij het bergbeklimmen. Eh, maar dat zij tegelijkertijd ook ja, die uitdaging aangaat. Want ze zei, ik ervaar eigenlijk alleen de ware intensiteit van het leven als ik word uitgedaagd. En dat kan als geen ander bij het bergbeklimmen Volgens Duitse media wordt het lichaam van Daalmeijer niet geborgen. Het zou haar wens zijn geweest om haar lichaam achter te laten op een berg als ze zou verongelukken. Laura Daalmeijer was 31 jaar. 15 westerse landen die de Palestijnse staat erkennen of dat binnenkort zullen gaan doen, roepen andere landen ook op om dat te gaan doen. Landen als Canada, Australië, Portugal en Frankrijk doen die oproep. Veenendaal in de provincie Utrecht had geen onderzoek mogen laten doen naar een moskee in die gemeente. Dat zegt de rechtbank. Veenendaal schakelde een bedrijf in om onderzoek te doen naar radicalisering onder de moslimgemeenschap daar. En deelde die uitkomsten met de AIVD. Maar volgens de rechter was er geen wettelijke basis voor dat onderzoek. En een bloemenzee in Birmingham in Groot-Brittannië. Tienduizenden fans staan daar langs de hekken om afscheid te nemen van metal-icoon Ozzy Osbourne. De zanger van Black Sabbath overleed vorige week op 76-jarige leeftijd. En voor deze fans voelde de zanger als familie. obviously been a Black Sabbath fan for a long time, watch the Osbournes on the TV. So we've grown up with these being in our homes, so they're like our family, you know. Honestly, feel emotional. Yeah, um, I don't know what will happen when he arrives, but I think I probably will lose it. I think. <laughs> You know, it's a, from childhood, I've been an Ozzy fan. Ja, die laatste man was er dus al van kinds af aan fan. De rouwstoet is voor iedereen te zien, maar de uitvaart van Ozzy Osbourne is straks in besloten kring. Het weer nog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Tussendoor is er nog kans op een licht buitje. Ook vanavond nog bij een graad of 22. Morgen een stuk grijzer met meer kans op regen. Dan maximaal 22 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 Pride is what you had, baby girl. I'm what you have. you Be easy. Don't make decisions when you're mad. you chose to run alone. I know you're independent. You can make it on your own of the essence, why oh, spend it alone?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 Places I've never been before. Just. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na Spanje en Duitsland gaat ook België weer noodhulp aan Gaza leveren vanuit de lucht. Deze week vertrekt een Belgisch legervliegtuig met 600.000 euro aan medisch materiaal en voedingsmiddelen aan boord. 15 westerse landen die de Palestijnse staat erkennen of dat binnenkort doen... roepen andere landen op om dat ook te doen. Landen als Canada, Australië en Frankrijk doen die oproep in aanloop naar de algemene vergadering van de VN in september. Op de Utrechtse Heuvelrug is mogelijk opnieuw een bijtincident met een wolf geweest. De provincie heeft er een melding van gekregen en doet onderzoek. Volgens een getuige gebeurde het bij Austerlitz. Het weer, veel zon en bijna overal droog. Morgen wat vaker buien en dan zo'n 21 graden.